Goedemiddag, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NOS op 3. Er zijn bij het RIVM meer dan 3800 coronabesmettingen geteld. En dat zijn er opnieuw een stuk meer dan de dag ervoor, vertelt collega Joost Schellevis. Bijna elke week breken we wel weer een paar eh, records, maar dit is dan echt wel weer veel meer dan, eh, dan het vorige record van 3300. Zo'n 600 besmettingen, eh, positieve test, meer dan gisteren. en de afgelopen week betekent dat zo'n 22.000 positieve tests die er zijn afgenomen. Er liggen ook meer patiënten met corona in het ziekenhuis, 700 33 160 van hen liggen op de IC. Studenten hebben in Amsterdam geprotesteerd tegen de lading aan online colleges. Door corona zitten veel studenten nu iedere dag thuis achter hun laptop in een Zoom-college. Daar hebben ze geen zin meer in. Ons idee is, eh, huur nou wat grotere externe locaties, congreszalen, concertzalen, die nu toch al leeg staan. Zodat daar op, een, op meter afstand toch fysiek onderwijs gerealiseerd kan worden. En daar gaat de minister naar kijken. Het kabinet wenst de Amerikaanse president Trump een snel en volledig herstel toe. Dat twitterde president Rutte. Vanochtend werd duidelijk dat Donald Trump en zijn vrouw Melania positief getest zijn op corona. En vanaf vandaag is de boerenkalender van 2021 te koop. Om het boerenleven te promoten krijg je iedere maand een andere hunk te zien. Weer Jan uit Strijen-Sas is in, Zuid-Holland in januari. En het was niet zijn eigen idee om zonder shirt te poseren. Eh, nou, hier in de keet hadden we een paar opgegeven. En eh, ik dacht eerst van, joh, eh, dat is niks. En eh, op een gegeven moment kreeg ik een mailtje en toen dacht ik zo van ja, nog ga ik ervoor. Dan wil ik erin staan ook. Dol enthousiast vroeg hij ook nog even toestemming aan zijn vriendin. Die vond het goed als ze zelf maar zo'n kalender kreeg. Krijg je het weer nog. In Zeeland, Brabant, Limburg en Zuid-Holland hou je kans op regen vanavond. Het koelt vannacht af tot een graad of 13. Morgen grijs, af en toe motregen. Graad of 16. En zondag is het ook een echte herfstdag. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In de regio Noord-Holland vertraging op de A44 van Den Haag naar Amsterdam... tussen Kaagdorp en het knopenburgerveen 2 kilometer.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 Het doet me pijn, er zijn gevoelens die ik wist. Ik zeg je eerlijk, mensen, vroeger had ik niks. Ik heb geslapen op het treinstation. Alleen God weet mijn eindstation. Geboren om te winnen, dat begrijp je toch? Ik moet een miljonair zijn voor mijn kleine kont. Hey, nu weet ik goed, wow, kreeg met heel veel smaak eraan. Excuseer me, mag ik even van de tafel gaan? Het laat me koud na alles wat je mij hebt aangedaan. Daarom hangen wij nu aan het draadje naast de kabelbaan. Ik ken de bodem, net als jou heb ik daar vaak gestaan. Op vakantie zal ik even met mijn vader gaan. Want als het regent, denk ik soms nu laat maan traan. Ik maak muziek, maar dankzij Gods wil slaat het aan. Wees niet verbaasd als hij gaat kraken vannacht. Want zijn moeder die is broken en zijn vader zit vast. Dus zijn hoofd is op een rare bedrag. Maar wat nou als dat jongetje het maakt op een dag? Ik heb een moeder in Parijs, ook een moeder in de kist Dus een moeder maak ik blij, maar ook een moeder die ik mis Het doet me pijn, er zijn gevoelens die ik wist Ik zeg je eerlijk mensen, vroeger had ik niks Ik heb geslapen op het treinstation Alleen God weet mijn eindstation Geboren om te winnen, dat begrijp je toch Ik moet een miljonair zijn voor mijn kleine kom er was geen maybe man, ik moest het maken Een paar dingen die ik met mijn moeder koester samen Een paar dingen zal ik nog voor moeten boeten laten Maar zonder doekoe in mijn zakken, broeder, moest ik slapen Al die boeten maakt die iedereen me fel is Veel te vaak genaaid, broeder, kijk hoe dik mijn vel is Weet je wat het wel is? Dat het leven soms een hel is Kwam hem tegen, hij zei wel is. Voor die spa bedoel geen wellness In mijn buurt is te veel herres en ik wil niet meer terug daar Ik kom bij mijn ma met envelop en ik kus haar Ik zorg ervoor dat pa niet bij de bus staat Ik verzocht mijn ouders tot ze liggen op rustplaats moeder in Parijs, ook een moeder in de kist. Dus zijn moeder maak ik blij, maar ook een moeder die ik mis. Het doet me pijn, er zijn gevoelens die ik wist. Ik zeg je eerlijk, mensen, vroeger had ik niks. Ik heb geslapen op het treinstation. Alleen God weet mijn eindstation.